12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het aantal aangiftes van aanranding en beroving in Keulen is verder opgelopen naar 516. Gisteren waren het er nog 379. In ongeveer 40% van de gevallen gaat het om seksueel geweld. Er zit nu één iemand vast omdat hij een mobiele telefoon zou hebben gestolen op oudejaarsavond. Verder heeft de Duitse politie tientallen verdachten in beeld, maar zij zijn nog niet opgepakt. Iran heeft de Verenigde Naties beloofd dat de ruzie met Saoedi-Arabië het vredesoverleg over Syrië niet in de weg staat. Op 25 januari beginnen internationale besprekingen in Genève. Eerder zei Saoedi-Arabië al dat het overleg gewoon door kan gaan. Iran is woedend over de executie van de Sjiïtische geestelijk leider Nimmer al Nimmer in Saoedi-Arabië. Sindsdien hebben beide landen hun diplomatieke banden verbroken. De man die donderdag in Parijs werd doodgeschoten bij een aanval op een politiebureau had een crimineel verleden in Duitsland. Vanwege misdrijven als geweldpleging, overtreding van de wapenwet en drugshandel heeft hij een maand vastgezeten. Hij verbleef in een asielzoekerscentrum in de buurt van Dortmund. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man een geradicaliseerde eenling was. Op de nationale terreurlijst staan twee keer zoveel namen als een jaar geleden. De lijst stelt nu 39 mensen en drie organisaties. Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken gaat het om Nederlanders en organisaties die betrokken zouden zijn bij terreur in Syrië en Irak. De man en vrouw die gisteren dood werden gevonden in hun huis in Zandhuizen in Friesland zijn omgekomen door moord en zelfdoding. De man van 41 heeft vrijdagnacht zijn vrouw gedood en daarna zelfmoord gepleegd. Toen de politie het echtpaar vond waren de kinderen van 5 en 6 buiten. Ze waren voor zover bekend ongedeerd en zijn opgevangen. Het weer, vannacht koelt het af naar 2 tot 4 graden.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 Oh, the Pope. On bass, Lalsiev, no. On bass line, Martina Nanny's come. baseline. I'll see it. No. On baseline. Martina Nev. Nev. Uh, okay. Here I am. Did you should get married? Here I am married. Here I am married.